Zij was van Tennessee. Wij maakten kennis bij een Tennessee. Zij had meteen mijn volle sympathie. Ik was helemaal door doordolle. Ze zijn nu mijn Manel. Ik dacht wel oh, wel, die Nel die is het wel. Wij dronken later samen in Borel. Ik was helemaal doordolle. De eerste tijd moest ik steeds maar aan haar denken. En als het kon, zou ik haar een miljoen schenken. Zij was charmant en lief, in de omgang wat conservatief. Maar dat maakte mij juist explosief. Ik was helemaal doordolle. Ik vroeg haar hand, maar kreeg meteen het hele meisje. Wij trouwden toen. En als u soms niet weet hoe het afliep, kom dan eens langs en zie. Wij hebben nu een leuke familie. Zeven kleuters van een jaar of drie. Ik was helemaal doordolle.